9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Er is nog geen duidelijkheid voor oud-minister Dijsselbloem... en de Bulgaarse vicepresident van de Wereldbank Dorjeva... over het kandidaat-voorzitterschap van de IMF. De stemmen van de Europese ministers van Financiën liggen heel dicht bij elkaar. Naar verluid heeft de Franse minister van Financiën... die de zaak coördineert, beide nog eens gesproken. Geen van beiden heeft zich teruggetrokken. De oplaaiende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China... heeft wereldwijd tot rode cijfers geleid op de beurzen. De AEX sloot vandaag met ruim 3 verlies. Wall Street opende een half procent lager. En daar was gisteren al ongeveer een procent verloren. Ook de beurzen in Azië verkeerden in zwaar weer. De afgelopen maanden legden China en de VS elkaar over en weer importheffingen op. In Shanghai waren de afgelopen dagen onderhandelingen tussen China en de VS over dat handelsconflict maar het overleg is mislukt. Het OM gaat in hoge beroep tegen de vrijspraak van vijf militairen van de luchtmobiele brigade in Schaarsbergen. De militaire rechtbank achtte anderhalve week geleden niet bewezen dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan mishandeling, bedreiging en vernedering van drie collega's. Volgens de rechter gebeurden er op de Oranje Kazerne wel strafbare zaken, maar is niet duidelijk wie daaraan meededen. Het OM is het er niet mee eens. Eerder waren tegen de vijf werkstraffen geëist tot 240 uur. En de Melkweg wordt onterecht vaak plat afgebeeld. Uit onderzoek van een internationaal team van astronomen... blijkt dat de randen van het sterrenstelsel flink afbuigen. Mogelijk is de Melkweg ooit uit zijn verband getrokken... toen er een ander sterrenstelsel passeerde. Het weer. Vannacht is het grotendeels droog. Morgen is het eerst bewolkt en dan kan er ook nog een enkele bui vallen. Daarna is het droog met af en toe zon. En het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Er zijn op dit moment geen flitsers gemeld.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 Walk wanna cry much wrong going on. 106.9 is Zon, Zandvoort en Zomerhits. I keep fighting voices in my mind that say I'm not fancy, like Sid and Nancy. Yeah. Walking killer queen, gotta keep on dancing. So baby, come pass me a lighter.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 Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. A la que pum pum girl con calma. Yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese pum pum girl. Tiene adrenalina, mete la pista, penteame lo que sea.